uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Van vijf van de zeven terrorismeverdachten die gisteren werden opgepakt... is inmiddels de identiteit bekend. De mannen wonen allemaal in Arnhem of hebben daar gewoond. Drie van hen zijn eerder veroordeeld voor poging om naar Syrië te reizen. De acute dreiging van het gisteren gearresteerde terroristische netwerk is weggenomen. Het zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Verder wilden ze niet zeggen, behalve dat het onderzoek in volle gang is. Vanmorgen zijn voor voor het begin van de ministerraad de premier en de betrokken ministers bijgepraat door de nationale politie en de AIVD. De vereidelde aanslag is geen reden om het dreigingsniveau te verhogen. Eerder vandaag deed de Universiteit van Amsterdam al aangifte tegen de actievoerders die het PC Hoofdhuis in de Spuistraat hebben bezet. Maar als de studenten vrijwillig vertrekken worden ze niet aangehouden. Dan kunnen ze terecht bij het debatcentrum De Bali. Als om half vier het gebouw nog steeds bezet is, wordt het pand ontruimd. De studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en tegen het diversiteitsbeleid van de universiteit. Dat schiet volgens hen tekort. De politie in Eindhoven heeft een man aangehouden in verband met de containerbrand vannacht. Bij die brand werd een dode gevonden. De man die nu aangehouden is stak later vannacht op een andere plaats in Eindhoven afval in brand. Onderzocht wordt of hij iets met de containerbrand te maken heeft. Eredivisieclub NAC Breda heeft technisch directeur Hans Smulders ontslagen. Na aanleiding van het besluit van de Raad van Commissarissen vertrekt ook algemeen directeur Justin Goedzee bij de club. Na zes wedstrijden staat NAC bijna onderaan in de Eredivisie. Trainer Mitchell van der Graag blijft vooralsnog wel aan. Het weer, op steeds meer plaatsen droog, wat vaker zon, 14 tot 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen knopend Watergaasmeer en Muiden-Oost 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.